dat je gewoon de koffie aangereikt eh, krijgt. Ja, we hebben niks eh, te doen eh, als het gaat om live muziek. Dat doen we gewoon een reguliere aflevering. En als ik hier een festival in Zandvoort mocht organiseren... dan weet ik het wel... Dan is de, de, eerste band die ik uitnodig is dan deze band. En dat is Von V. En waarom zeg ik dat? Dat heeft alles eh, te maken, nou ja, eigenlijk met, eh, met de manier waarop zij hun EP-release show hebben gedaan. Ehm, dat hebben ze gedaan in maart, wat zeg ik? Ja, eind maart, 25 maart hebben ze dat eh, gedaan. In Sinetol, ik heb het over Von V, want daar begonnen we mee. Leuk, dat is heel fijn als je dit soort eh, fijne woordgrappen zou kunnen bedenken. Maar goed, ehm, het heeft natuurlijk een reden, want... Het is een band eh, waar de vonken nog bij afspatten. Dus ik zou eigenlijk eh, dat heel graag willen doen. Als ik hier een festival in Zandvoort mocht organiseren. Maar dat mag ik dus niet. En dan doen we het maar hier op de, dit fijne radiostation. Ja, ik hoorde even fijn <laughs> iemand iets wat neerzetten. T-T geluiden en weet ik wel wat. <laughs> we hebben toch niks te doen. Um, Von Veders met Overly Remember. Eh, dat was het eh, begin van deze alternatieve FM van 6 april. Een tijdje uit alweer. Ik uh, had hem bijna vergeten, maar hij hoort toch wel degelijk in het programma thuis. De Sportland Rider met hun single die ze vorige maand hebben uitgebracht. nummer dat heet Once. sun. alsof ik eh, weer in de tijd naar de heer Ferry Maat zat te luisteren. Bij het afluisteren van deze single dan. Beetje funk, beetje soul, alles eh, van Nederlandse bodem, dat dan weer wel. Als je wat op de achtergrond eh, hoort, dan zijn het de twee heren die wat aan het afplakken zijn van een banner. We schijnen vanaf 8 april ergens te gaan draaien vanuit een Zandvoorts museum genaamd. Dan moet er ergens een banner bij eh, staan. Dus als je dat hoort, dan weet je dat dat het is. Maar goed, even terug naar dit eh, verhaal. Lights on the Lake heette ze. Ze komt uit eh, Zuid-Holland. En Dit is toch totaal niet wat ik eerlijk gezegd van deze band had verwacht. Maar goed, er komt meer aan. Eind van de maand gaan ze een release show doen. Met nieuw materiaal in Sinatol, Amsterdam. Ik geloof dat het 28 april is. Daarvoor hoorde je trouwens Portland Rider met Once. En het is Parker Fence met Bricks. moving on, I'm moving slow. I should be trying something else. I changed my hair, still hope you care. But you're not gonna move yourself. een release show doen in het Vulco Theater in IJsselstein. Ik zou bijna zeggen IJsland, maar het is IJsselstein. En helemaal voor niks. Dus dat eh, is heel erg leuk eh, nieuws als je een, een, liefhebber bent van de muziek van Melanie Ryan. Um, dus even de eerste verwijzing doen naar een radioprogramma. Want dat is op eh, zaterdagmiddag is zij daar te gast bij Maarten Verduin. Collega Maarten Verduin van RPL Woeden in het programma Podium 107.1. Dat is zaterdag. Dan hoor je meer van Melanie Ryan zal Maarten typisch op zijn wijze haar aan de tand gaan voelen. Met de nodige vragen en daarvoor heb ik ook eh, iets opgepikt. En wel van collega Roy de Smet. Die dan weer een programma doet op de maandagavond bij de vrienden van eh, de lokale omroep Volendam en Nedam. Het is een leuk programma tussen 7 en 8 op eh, elke maandag al daar. En die kwam met Parker Fans. Wat is dat voor een band? Nou, dat is heel bijzonder, want het is een band uit Amsterdam. Die hebben een, ja, een EP. Die gaan ze morgen uitbrengen. En dat doen ze op het label van Tim Knol. I Love My Label. En dat hangt weer onder Excelsior Recordings. En zodoende ben ik aan Parker Fans eh, gekomen. Maar hou eh, morgen in ieder geval de website van 3 voor 12 Noord-Holland in de gaten. Want daar wordt het een en ander over gezegd. Ehm, we gaan verder met eh, een beetje in dezelfde stijl wat betreft Melanie Ryan. Maar dit is dan weer het rauwere werk. Americana van iemand die ook nog een release gaat doen van een album. Ik heb het over Max Polman. Blowing of sand out of the palms of my hands Pieces of a broken heart Are shattered across this land No story, no struggle No deal without the devil No lie En dat was Wendy Moore met eh, I Don't Know How To Be Fun. Want dat eh, is eigenlijk eh, de volledige titel. er staat altijd IDK, How To Be Fun. Maar dat is het, de volledige vertaling. Dat IDK, dat staat I Don't Know How To Be Fun. Klopt toch, hè Wendy? Dat klopt zeker. Ja. Hallo. Ja, hallo. Ehm, ja, het is altijd leuk als, eh, als we gewoon hier iemand eh, aan de telefoon hebben... die gewoon eigenlijk bij wijze van spreken op de hoek eh, woont. Want ja, er is ook alle aanleidingen toe, Wendy. Want dit was de vorige single nog. Yes, ja. oktober nog. Ja, het is alweer een tijdje terug. maar er zijn ook wel wat reacties gekomen en niet zomaar. Ik geloof zelfs dat Bart Arends jou bij eh, NPO Radio 2 vergeleken heeft met de Nederlandse Taylor Swift. Ja, dat klopt. Ja, dat was wel vet. <laughs> hoe, hoe reageerde je erop? Want, want uh, zit je op een gegeven moment te luisteren en dan zegt zo'n man... Nou, dit is eh, de, de, Nederlandse Taylor Swift. Eh, daar zit je toch ook een beetje raar eh, aan de andere kant van de radio, of toch niet? Dat was inderdaad een beetje van wow, oké. Okay. het is natuurlijk wel een hele grote naam om te noemen, maar het is natuurlijk wel een ontzettend compliment. Ja. hoe zijn de mensen uit de, de radiowereld bij NPO Radio 2 bij jou terechtgekomen? Zijn ze dan toch bij de platenmaatschappij of heeft de platenmaatschappij daar iets in betekend? Ja, ja het, eh, het label heb, uh, goede contacten met, eh, met Bart. En die vroeg of hij het een leuk nummer vond. En hij vond het een superleuk nummer. Dus toen is hij het gaan draaien. Dus dat was super nice. Ja, en, en zo begin je toch langzamerhand een beetje naamsbekendheid in het land te krijgen. Het begint te groeien. Ja. <laughs> zijn er ook al misschien reacties van... nou, wij, zullen, wij willen Wendy, Wendy Moore best wel bijvoorbeeld bij ons in de uitzending hebben? dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Want eh, ik sta nergens meer verbaasd van te kijken in dat opzicht. Ehm, ik heb nu nog eh, geen verdere radio-interviews op de planning, maar die komen er zeker wel. Mhm. Ehm, wel wat shows en dat soort dingen. Ja, dat wel. Ja, wat, wat, wat, eh, staat er bijvoorbeeld nu uit in, in, in dat opzicht? Nou, het snelste dat nu aankomt is de 21ste april. Mhm. ben ik het voorprogramma voor Inge Lamboe. Aha, ja. Ja, dat, dat zegt mij ook wel. Want die komt hier ook volgens mij uit de buurt. Ja. ja. Eh, want ik weet dat zij ook nog het een en ander al uh, eh, materiaal... Maar hoe is dat eh, gegaan eigenlijk? is dat ook iets dat zij jouw muziek heeft ontdekt? Want meestal gaat dat zo. Ja, ik, ik ken haar al. Ik heb haar nooit echt ontmoet, maar eh, ik, ik, ken haar al twee jaar. Mhm. Gewoon een beetje contact en zo. We houden elkaar een beetje in de gaten en we reageren op elkaars dingetjes. Want ik vind haar heel leuk. En haar muziek en zij ook hetzelfde en zo. Mm. Kwam ze er denk ik een beetje op. Ze vroeg zelf aan me of ik eh, voor haar wilde spelen in de uh, albumrelease. Dus... Ja, en het mooiste zou zijn als dat hier in de buurt is natuurlijk. Want dan, het is in Hoofddorp. Oh, in Duiker toevallig? Nee, podium C. Oh, dat is weer ergens anders. Eh, eh, maar goed, eh, daar kunnen ze je in ieder geval bewonderen. Ehm, nou, I Don't Know How To Be Fun, dat had te maken van... het feestje is niet aan mij besteed, zoiets? Of zeg ik het verkeerd? <clears throat> ja, nou, I Don't Know How To Be Fun gaat vooral over als je op de verkeerde plek bent met de verkeerde mensen. Dat was het. Eh, en op, in dat geval, in dat, feestje gaat, eh, in, de, in dat liedje gaat dat over een feestje. Ja. Eh, ik ben heel vaak naar feestjes geweest waar ik me niet op mijn plek voelde. En daar heb ik een liedje over geschreven. Ja. Dat is ook wat betreft het nieuwe materiaal wat, wat morgen ja, min of meer te vinden is op allerlei streamersplatformen en noem maar op. Yes. Ja. Ehm, is dit ook een beetje de weg naar meer materiaal? Wat, wat nog moet gaan komen? Zeker weten. Ehm, jullie kunnen volgende maand, eh, begin de zomer, kunnen jullie een EP verwachten. Mhm. Daar komen eh, twee tracks die jullie al kennen en drie nieuwe tracks komen daarop. Ja. Daar ben ik het hele jaar mee bezig geweest met Stijn van Rijsbergen, mijn producer. Ja. Eh, druk bezig schrijven. Ja. het wordt ehm, vijf tracks. Vijf? Vijf nummers? ja. En dat kunnen jullie heel snel verwachten na deze single release. Ja. Ehm, nou heb ik eh, bijvoorbeeld eh, deze gehoord. Hè? Die nieuwe single die morgen eh, uit is. Dat is een behoorlijk vette productie. Ehm, ja, ja dat, dat, dat, dat is toch iets heel anders... als we bijvoorbeeld jou hier al een paar keer in de studio hebben gehad... met een akoestische gitaar. Maar vind je het ook belangrijk dat ook het liedje overeind blijft... als je hem klein kan spelen? Ja, zeker, want ik, ik, speel zelf heel veel akoestische shows. um, maar ik vind het ook wel leuk, want uiteindelijk, ik schrijf ze akoestisch. Mhm. En zo'n hele productie komt natuurlijk later op. Dus eigenlijk heb elk nummer van mij een soort van twee versies. Mhm. Eh, en deze heb dat ook. En ehm, zeker ook de akoestische versie is, vind ik, net zo leuk als de hele productie. Ja, en dan, eh, je, je stipt hem al aan. Stijn van Rijsbergen, hoe belangrijk is hij voor jou in dat eh, hele proces? Ja, super belangrijk. Kijk, ehm, ik schrijf en ik speel gitaar. Maar natuurlijk alles daaromheen um, moet natuurlijk ook gebouwd worden. Dat is heel veel werk. Mhm. En Stijn weet precies um mijn sound en wat ik zoek. en wij zijn daar heel snel in altijd. En hij weet ook altijd precies wat ik in mijn hoofd heb. Eh, en dat werkt gewoon supergoed. En ik denk ook niet dat ik dat echt met iemand anders eh, zo goed zou kunnen vinden. Dus Stijn is heel belangrijk in het proces. Ik heb ook de hele EP met hem gedaan en ik ben er heel blij mee. Hmm. Ja, en deze single, daar heeft ook ene meneer Jochem Fluitsma mee bemoeid. Ja, ja, zeker. Hoe is dat, uh, hoe is dat eh, eigenlijk eh, verhaal gegaan? Ja, de vader van Stijn, dat is Daan van Rijsbergen, dat is mijn manager. Mhm. En ehm, hij kwam met het idee om met Jochem te schrijven. Hij dacht, dat gaat wel klikken. Dus toen hebben we een afspraak gemaakt en dat was super gezellig. En daar kwam eigenlijk binnen één sessie, een paar uurtjes kwam eigenlijk al dit nummer uit. Het ging heel snel en het, uh, we wisten precies wat, waar we heen wilden. En mhm. eh, ja, het was heel vet, want ik heb nooit echt met andere mensen geschreven. Ja, dat, is, dat lijkt me ook wel iets eh, bijzonders. Hè? Dat als er eh, dan iemand over je schouder mee gaat kijken... heb je dan ook zoiets van, joh, ga weg. Eh, ik had het wel alleen. Ja. Of, <laughs> ja, eigenlijk altijd wel, ja. Maar met Jochem had ik dat totaal niet. Uh, Stijn heb ook meegeschreven aan deze track. We hebben met z'n drieën geschreven. Mhm. maar dit was echt, echt een samenwerking. ja, is het dan toch iets van drie weten er meer dan één? Ja, ja, dat merkte ik wel. Ik weet zeker, als ik dit in mijn eentje had geschreven, dan had ik er eh, veel langer over gedaan. Ik zit vaak vast en dan pak ik dingen maanden later op. En mm. eh, dit was natuurlijk gewoon binnen een dag af. Plus er is al, wordt dan al een kleine demo-productie gemaakt, want Stijn gaat meteen aan de slag. Die zit erbij, dus het, dit was wel heel anders dan wat ik normaal heb gedaan. Ja, Beast heet eh, de single, want we zullen de mensen ook thuis niet langer in spanning houden in dat, dat opzicht. Want daar zit ook nog een, ja, een, een verhaal aan vast ik eh, bedoel, ik eh, merk het zelf. Ik stel me even kwetsbaar op. Maar ik heb ook wel zoiets van... ja, je moet over bepaalde dingen heen stappen... om verder te kunnen komen in het leven. Dat is een beetje de strekking ook van, eh, van deze single, heb ik het idee. Ja, de track is echt het beest in jezelf loslaten. het innerlijke beest. En gewoon gaan voor wat je wil doen in het leven. En je niet meer laten tegenhouden door jezelf en door andere mensen. En je echt jezelf gaan vinden. En daar gaat het nou maar over. Goed, Ehm, nog even één ding. Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Altijd belangrijk toch om het even te memoreren. Zeker, zeker. Jullie kunnen me overal vinden onder Wendy Moore.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 En misschien vertel je mij dan hoe het is. Hoe we dansen op een afstand. Van elkaar en van onszelf. We zijn allemaal zo eenzaam. wat jij vindt. Wanneer we dansen op een afstand. Van elkaar en van onszelf. Ik ben zo godvergeten eenzaam. Maar ik red me wel. Dus lief, ik laat het los, laat mij. En deze meneer die zat ook afgelopen zaterdag in dat eh, radioprogramma van Maarten Fortuyn en zijn kornuiten. Jelle Inbos heet die volledig. En uh, deze Inbos die komt 15 juni naar de studio. Om dan het een en ander te, te laten horen. Want eh, het is zo de bedoeling dat hij ergens eind april... En dan komt hij weer met een nieuwe EP. Als ik goed geïnformeerd ben, bij hemzelf dus, wat dat er gaat. Daarvoor hoorde je Wendy Moore met eh, Beast. Dat is de nieuwe single die morgen eh, weer overal te vinden is op de verschillende streamingsplatformen. En natuurlijk, je kunt hem ook nog ergens af eh, jeppen van iTunes. Dat is een beetje de enige dienst waarbij je de audiobestand nog regelrecht in je bus kunt krijgen. Nou, ik ga weer eventjes naar de, maandag, want er kwam weer iets uit Volendam wat ik helemaal gemist heb. En dan moet ik er toch als de kippen bij zijn. En dat is perfect materiaal, moet ik erbij zeggen. Want eh, het is weer productiewerk van Blanco. Dat is Jan de Witte. En Jan de Witte heeft eh, bijvoorbeeld Lorem Ipsum gedaan en Saai Hollywood. Maar deze dame die had eh, helemaal aan het eind van het jaar... en ze heet Donna Marie, heel volledig Donna Marie Veerman... heeft ze al een EP uitgebracht eind van het afgelopen jaar. En deze Donna Marie Veerman die studeert aan de HKU. Zeer bekend eh, instituut, want daar hebben bijvoorbeeld Lisette Aviva een opleiding eh, genoten. En vorige week was Lucas Rens hier en die heeft dat ook gedaan.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 Dat was 2021 en eh, het afgelopen jaar kwam hij in februari 2023 in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf eh, langs. En toen heeft hij volgens mij het nummer niet gespeeld. Eh, het staat wel op eh, de EP van hem. Threshold, Mirror Mirror. En het handelt over ja, wat de gevolgen van de sociale media kunnen zijn. Kom ik zo nog even op terug. Ehm, eerst ook datgene daarvoor nog even laten horen wat dat geweest is. Want anders krijgen we daar weer boze brieven over of e-mails en dat soort zaken. Dat is van Donna Marie. Ook weer dankzij dezelfde Roy de Smet. Eh, waar ik afgelopen maandag naar heb zitten luisteren. Want je moet af en toe bij je collega's ook een beetje luisteren eh, vinken. Om het een en ander uit te kunnen vogelen. Eh, er is trouwens nog een band die ik nog eventjes misschien op moet snorren. Want die zat afgelopen zaterdag nog ergens in de uitzending bij vriend Willem de Waard. Dus daar moet ik ook nog even wat mee doen. Want eh, daar, eh, zou ik, dat zou ik bijna vergeten. <laughs> Maar goed. Eh, en dat is Donna Marie Veerman met Going Home. Goed, wat betreft het verhaal sociale media. Er staat nog op het nieuwe album Coin Collection van Noah er staat er ook zo'n nummer op. En dat is eigenlijk best een heel indringend nummer. Als het gaat daarover. Je moet het zelf maar luisteren. Hier is Noah Lorin tot aan het nieuws van 8 uur met A Million Lives. remember the last time that a member of my community, a neighbor, a stranger, said something to me, connected with me. Who is my community? I am a young woman in urban Europe, and my social life is mainly online. I see faces on my screen and I'm connected all the time, but seems the bigger the community, the more I feel alone. to my email. I shop to fight boredom. Ridiculous. I have useless conversations just for entertainment. I'm so far behind on my messages, yet I'm always checking for more, and it's never enough. It's a slow and steady movement of losing connection with each other and ourselves. My brain prefers notifications to interaction on the street, and it's isolating me the more I'm connected online, the more I wonder if I'm connected to anyone at all. you disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, what Stop reminding me of when we said forever I know exactly what you're doing Or oh, when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why?